Gert Kluk bij het Het overleg tussen het kabinet en de zorgsector over het nieuwe zorgakkoord zit op doodspoor. De sector wil pas verder praten als het kabinet de onverwachte bezuiniging van 315 miljoen euro van tafel haalt. Dat geld is volgens de sector hard nodig voor opleidingen en het aantrekken van nieuwe verpleegkundigen. Eerder stapte al de gemeenten uit het overleg. Het kabinet wil geld bij de zorgsector weghalen om een gat in de onderwijsbegroting te dichten. In een stadsbus in Nijmegen zijn vandaag zes mensen aangehouden... rond een pro-Palestina-demonstratie bij de Radboud Universiteit. Mogelijk waren de zes betrokken bij vernielingen in het complex. De activistengroep Nijmegen Encampment had voor vandaag een pro-Palestina-demonstratie aangekondigd. De groep wil dat de universiteit alle banden met universiteiten in Israël verbreekt. De Franse president Macron brengt de komende dagen een bezoek aan Mayotte... het Franse eiland in de Indische Oceaan dat dit weekend werd getroffen door een verwoestende orkaan. Het kan nog dagen duren voor duidelijk is hoeveel doden en gewonden er zijn. Gisteren werd gesproken van honderden en mogelijk zelfs duizend doden. Frankrijk heeft honderden hulpverleners gestuurd... en president Macron heeft een periode van nationale rouw aangekondigd. De Israëlische regering toont zich openlijk positief over de kans op een akkoord met Hamas over de gijzelaars. Minister Saar van Buitenlandse Zaken houdt wel een slag om de arm, omdat de onderhandelingen al eerder in een eindstadium zijn gestrand. Vermoedelijk wil Hamas alleen gijzelaars vrijlaten als er afspraken worden gemaakt over een staakt het vuren en geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger. Twee politiemedewerkers krijgen straf vanwege ongepaste uitspraken op sociale media. De politie noemt die onprofessioneel, discriminerend en racistisch. Een van hen krijgt voorwaardelijk strafontslag, de ander krijgt minder salaris uitbetaald. Wat de twee precies hebben gepost is niet bekendgemaakt. gemaakt. Het weer bewolkt, alleen in het noordwesten enkele opklaringen. Vannacht wordt het ongeveer 6 graden en er valt af en toe lichte regen of motregen.